12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Drogisterijketen DA maakt een doorstart. Het failliete deel van het bedrijf wordt overgenomen door groothandel Holland Pharma. De ruim 200 medewerkers die binnen het faillissement vallen worden ontslagen. Het is onbekend wie er na de doorstart kunnen terugkeren. Opmerkelijk is dat de interim-topman van DA, Henk Kasteleins, sinds gisteren ook directeur is van Holland Pharma. Dat betekent dat DA ook na de doorstart onder zijn leiding staat. En ook schoenenbedrijf Macintosh heeft faillissement aangevraagd... na het uitstel van betaling van vorige week. Het betreft onder meer de ketens Dolcis, Manfield, Invito en ProSport. Ook Scapino is van Macintosh, maar valt buiten de aanvraag. Alle winkels blijven open en er wordt gezocht naar een overnamekandidaat. Nog elke dag komen er duizenden migranten de EU binnen, meestal via de Balkanroute naar Oostenrijk of Duitsland. In Slovenië zijn sinds kerst 17.000 vluchtelingen geteld. De meeste komen nog altijd vanuit Turkije met de boot naar Griekenland, maar steeds vaker kiezen ze voor de route over land door Bulgarije. Daar riskeren ze dat ze worden gearresteerd of zelfs door de politie worden beroofd en mishandeld. Bij de luchtaanvallen op IS zijn de afgelopen maand zeker tien leiders van de terrororganisatie gedood. Onder hen zijn ook mensen die betrokken waren bij de aanslagen in Parijs, zegt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Zo werd op 24 december een Fransman gedood die nauwe banden had met het brein achter de aanslagen in Parijs. Een Engels echtpaar is schuldig bevonden aan het beramen van een aanslag in Londen. Een van hen twitterde onder de naam Silent Bomber en vroeg aan zijn volgers waarop hij zich het beste kon richten, de metro of een winkelcentrum. Ook hadden de twee gevaarlijke chemicaliën gekocht waarmee ze bijna een complete bom hadden. Welke straf ze krijgen wordt later bepaald. Het weer, het is droog, minima vannacht tussen de 3 en 7 graden. Ook morgen is het droog, met vooral in het oosten geregeld zon.